Mark Visser met het NOS Journaal. Europa is nogal van vluchtelingen over de lidstaten. Dat zei staatssecretaris Dijkhoff na het beraad in Brussel. Volgens hem kan er dan ook niet worden gesproken van een politiek akkoord... zoals Frankrijk en Duitsland eerder op de avond wel deden. Dijkhoff zegt geen unanimiteit te verwachten over de verplichte opvang van asielzoekers. Wel is er voor het voorstel voldoende draagvlak... zodat er volgens Dijkhoff op een volgende vergadering een bindend besluit kan worden genomen. Voor de verdeling van 40.000 mensen werden concrete afspraken gemaakt, maar er moeten nog eens 120.000 asielzoekers een plek krijgen. Daar is geen unanieme steun voor. Nederland blijft bereid ruim 7000 mensen op te nemen als alle andere landen ook meedoen. Grote stroomstoring heeft Zuid-Limburg ruim een uur in het donker gezet. In de gemeenten Maastricht, Valkenburg en IJsden-Margraten laten meer dan 30.000 huishoudens zonder stroom. Storing ontstond even voor 10 uur in een transformatorstation in Limmel. Dat had een steenmarter een kabel doorgeknaagd. Hierdoor kwamen veel Zuid-Limburgse huishoudens dik een uur zonder stroom te zitten. De Amerikaanse militair die gewond raakte bij het verijdelen van een aanslag in de Thalys krijgt een Purple Heart. Dat is een belangrijke Amerikaanse onderscheiding voor militairen die gewond raken. Beroepsmilitair Spencer Stone was op vakantie toen hij samen met drie anderen de 26-jarige Marokkaan in de Thalys overmeesterde. Dat hij de onderscheiding krijgt is bijzonder. Maar meestal krijgen militairen onderscheiding alleen als ze gewond raken tijdens hun werk. Maar omdat Stone gewond raakte door een terrorist, komt hij toch in aanmerking. En Stone had ook al de hoogste Franse onderscheiding gekregen. Het weer, langs de kust valt een enkele bui, in het binnenland zijn er opklaringen. Overdag trekt de wind aan en zijn er langs de kust zware windstoten mogelijk.